Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Ivan van oud-president Bakbo meer dan 500 artillerieraketten gevonden. Volgens de nieuwe president Ouattara had Bakpo daarmee een enorm bloedbad kunnen aanrichten. Behalve de raketten zijn er nog kratten vol granaten en munitie gevonden. Bij de beschietingen van Bakbo's paleis in Abidjan werden de raketlanceerinstallaties uitgeschakeld, waardoor hij de wapens niet kon inzetten. Bakbo werd afgelopen maandag gearresteerd. De chaos in Abidjan is nog groot. Overal worden lijken gevonden en er zouden nog steeds moordpartijen plaatsvinden door troepen van Ouattara, die s'nachts aanhangers van Bakbo aanvallen. In Libië hebben troepen van kolonel Gaddafi in de stad Misrata clusterbommen ingezet tegen de opstandelingen. Dat meldt de New York Times op basis van ooggetuigen en resten die op de grond zijn gevonden. Clusterbommen spatten uiteen op de grond in honderden kleine bommen, waardoor ze veel slachtoffers maken. Ze zijn door meer dan 100 landen verboden. Misrata is de enige stad in het westen van Libië die in handen is van de opstandelingen. De NAVO vergaderde gisteren in Berlijn over Libië. Secretaris-generaal Rasmussen hoopt dat de lidstaten snel extra gevechtsvliegtuigen leveren voor de strijd tegen Gaddafi's troepen. Een Amerikaanse generaal zei dat er vooral behoefte is aan vliegtuigen waarmee precisieaanvallen kunnen worden uitgevoerd. Tuinders in het zuiden van het land dreigen met een rechtszaak tegen minister Kamp, omdat hij niet langer werkvergunningen afgeeft voor Roemeense arbeiders. Kamp vindt dat het seizoenswerk als aardbeien plukken door Nederlandse werklozen moet worden gedaan. Als Kamp niet voor maandagmiddag vijf uur zijn beleid bijstelt, stappen de tuinders naar de rechter. Ze vinden dat hij niet midden in het seizoen het beleid kan veranderen. Het weer... Minima vannacht rond 3 graden. Aan de grond gaat het licht vriezen en lokaal kan een mistbank ontstaan.